Dat zijn de inhoudelijke punten die ook tijdens de campagne van ons heeft gehoord. Versterken van de economie, van defensie, strenge asielmaatregelen. PvdA staat heel erg ver van de VVD. Daadwerkelijk, nou ja, als je kijkt naar elke grote uitdaging waar Nederland voor staat. En het belangrijkste, naast een stabiel kabinet dat vier jaar uitzit... is natuurlijk dat we echte verschillen voor elkaar krijgen. Echte oplossingen voor elkaar krijgen voor Nederlanders thuis. Op dit moment zit verkenner Koolmees aan tafel met Joost Eertmans van Ja21. En straks komt ook Caroline van der Plas van de BBB nog langs. Bij een brand in Bosnië zijn elf mensen omgekomen. Het gaat om inwoners van een verzorgingshuis. De senioren konden moeilijk wegkomen, vertelt correspondent Thijs Kettenis. Die zijn echt heel oud en de meeste van hen waren ook niet meer mobiel. En ze konden dus ook geen kant op toen die brand uitbrak. Gelukkig kon ook nog wel een deel van de bewoners wel in eh, eh, veiligheid worden gebracht door medewerkers. Nog voordat de brandweer arriveerde. Maar onder die gewonden zijn ook eh, brandweerlieden en politieagenten die rook hebben ingeademd. En vier van die gewonden die zijn er ook slecht aan toe. Hoe de brand kon ontstaan is nog onduidelijk. En oranje verdediger Mickey van der Ven heeft een record te pakken. Hij maakte gisteren voor Tottenham Hotspur een wonder solo goal in de Champions League. Hoorden we bij Ziggo Sport. Van der Ven. Van der Ven. Oh, indrukwekkend. Mickey van der Ven. Indrukwekkend. Maak het af, jongen. Oh, ho, ho, ho.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 there's a light we want three, four. van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-proftennisser Dennis van Scheppingen is veroordeeld tot 3,5 jaar cel... voor het seksueel misbruiken van twee minderjarige broers die hij tennisles gaf. Hij moet hen ook een schadevergoeding betalen. Van Scheppingen hoorde ooit bij de beste tennissers van Nederland. De man die op mensen is ingereden op het Franse eiland Ile d'Oléron is opgepakt. Het is een man van 35 die op het eiland woont. Volgens de burgemeester was hij mogelijk onder invloed. Het OM gaat de band Bob Villen niet verder vervolgen. In september riep het duo tijdens een optreden in Paradiso anti-Israël leuzen. Volgens het OM is er geen sprake van groepsbelediging of het aanzetten tot haat. Het weer, vanavond opklaringen, vannacht een graad of 12. Morgen opnieuw vrij zonnig en dan maximaal 16 graden. Dit is ZFM.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 There's no second chance to Tell her how I feel If tomorrow and how about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 I'm not in it to win it. I'm in it for you. Zoals je daar nu zit met betraalde ogen, wat is er mis? Wat kan ik voor je doen? 我们走吧。 She said she wants some Marvin Gaye, some Luther Vandross, a little Anita, but definitely set this party alright. I'ma bring the cool whip. Then I want you two strip. See you is my new chick, so we get our grind on. She be grabbing, calling me Biggie like Shine Home. Man, I swear she fine home. Why she always lying on? Telling me them diamonds when she know they She Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Vandross. You gon' take your pen hands off. I'ma play this Gladys night. Me and you gon' get right.